Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam was vanmorgen een serieuze terreurdreiging, heeft burgemeester Van der Laan gezegd tijdens een raadsvergadering. Er zijn bommeldingen geweest op drie scholen, maar na onderzoek bleek het vals alarm. De Amsterdamse politie is nog op zoek naar de melder. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO komt maandag in spoedzitting bijeen vanwege de uitbraak van Zika in Latijns-Amerika. Volgens de organisatie groeit het aantal gevallen explosief. Het virus is tamelijk ongevaarlijk voor volwassenen, maar gevreesd wordt dat er wel een effect is op de baby van een zwangere vrouw die het virus draagt. In Brazilië zijn de laatste tijd veel baby's met een abnormaal klein hoofd geboren. Zika is uitgebroken in 23 landen. De voormalig directeur van het COA, Noorten Al-Bayrak, is veroordeeld tot een werkstraf van 140 uur voor valsheid in geschriften. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechter vindt het bewezen dat Al-Bayrak fictieve werkafspraken in haar agenda heeft gezet om te verhullen dat ze haar dienstauto privé gebruikte. Al-Bayrak werd in 2012 op staande voet ontslagen bij het COA. Ze heeft dat meerdere keren tevergeefs aangevochten. De Europese Commissie is met plannen gekomen om belastingontwijking door bedrijven tegen te gaan. Bedrijven moeten belasting betalen in het land waar ze winst maken, vindt Brussel. Nu sluizen bedrijven de winst door naar dochterondernemingen in landen waar de belasting veel lager is. De plannen kunnen grote gevolgen hebben voor Nederland. Er zitten hier veel internationale bedrijven, omdat het belastingklimaat gunstig is. Minister Schultz heeft de grootste waterberging van Nederland in gebruik gesteld. Het is het Volkerak Zoommeer. Daar is ruimte voor water uit de rivieren als dat niet naar zee kan. Bijvoorbeeld als de stormvloedkeringen dicht zijn. Om te voorkomen dat in zo'n geval tolen blank komt te staan is daar een waterkering gebouwd. Het weer nog vrij zonnig en een graad of 8. Morgen bewolkt en regen, vooral in de avond. Verder veel wind en het wordt morgen een graad of 10. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op deze wegen. De A15 vanuit Europort naar Rotterdam tussen Hoogvliet en het knooppunt Vaanplein. 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstok is dicht. Verder in de richting van Gorkum staat tussen Alblasserdam en Gorkum bij elkaar opgeteld 12 kilometer file. Vlak voor Gorkum is namelijk een ongeluk gebeurd en is de rechterrijstok afgesloten.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 Allereerst collega Ruud Jansen, veel sterkte en gauw weer beter worden. Net vandaag de vaste rubrieken, het gedicht van de week... de column van Mandy Schorel en om kwart voor vier en kwart voor zes... de wonderenwereld van ZFM. Veel nieuws over onze badplaatsen en de directe omgeving... maar natuurlijk ook veel lekkere muziek. Vandaag starten we met Let It Be Me... Een populair lied dat oorspronkelijk gepubliceerd was in het Frans. Het werd populair met een Engelse versie van de Everly Brothers en uitgebracht in 1960. Gevolgd door een oudje van Clem Miller, In The Mood. En ik hoop dat u daarvan in de stemming komt. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. op zondag 31 januari is het weer zover. De Zandvoortse Rommelmarkt in Theater de Krocht. Op deze markt worden uitsluitend tweedehands spullen aangeboden... alsmede antiek, curiosa, verzamelingen, boeken en nog meer. De bar van Theater de Krocht zal de hele dag geopend zijn... zodat u na of voor uw aankopen te hebben gedaan... en een heerlijk kopje koffie, een drankje en of een broodje kunt genieten. Er zijn nog een aantal plekjes vrij om je spulletjes te verkopen... Opgeven kan via rommelmarktzandvoort.gmail.com. De toegang is helemaal gratis en het is van 10 tot 4 uur. En de telefoonnummer is 06 194 27 070. En de website www.onair-events.nl Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor. Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento... gedicht van vandaag heet De Rivier. Woest kolkend en opzwepend. Kabbelend, mummelend of traag. Verpletterend of omstuimig, Stort zich naar omlaag. Eigenzinnig, helder. Ondoorgrondelijk, vol gevoel. Onvoorstelbare schoonheid. Rijkend naar zijn doel. Niet verstoord door weten. Slechts zijn eigen stroom fluweelzachte streling als een mooie droom. Vol van bruisend leven. Vissen schieten er hun kuit. Uitbundig bloeiende oevers. Vol weegbree, fluitenkruid. Vrij om speels te dartelen. Niets verstoort zijn lust. Vol overgave stromend. Nimmer uitgeblust. Was ik slechts één druppel. Middelpunt van de rivier. Sprankelend mijn leven. Uitbundig. Puur plezier. I'm like a rubber ball, baby, that's all that I am to you. Bouncy, bouncy, bouncy, bouncy. Just a rubber ball, cause you think you can be true to two. Bouncy, bouncy, bouncy, bouncy. You bounce my the rubber band because my heartstrings they just snap. Lovely bouncy, lovely bouncy. Go and squeeze me till I'm all the aflame. She calls you by some other guy's name. like a rubber ball, like I'm bouncing back to you. Rubber ball, like a bouncing back to you. Rubber ball, like a bouncing back to you. Rubber ball, like a bouncing. Met het overlijden van Rika Jansen komt er een einde aan een tijdperk. Dorpsgenoot Rika Jansen is vorige week donderdag op 91-jarige leeftijd overleden. Rika werd in de jaren 50 van de vorige eeuw landelijk bekend als Jordaanzangeres Zwarte Riek. Haar bekendste nummers waren Mijn Wiegie was een stijfselkissie en Amsterdam huilt. Nog altijd klinken deze liedjes in Amsterdamse kroegen en zijn regelmatig te horen op de radio. I can dream. berichtje wat van het overlijden van Rika Jans... wilde ik uiteraard een liedje van haar uitdraaien. Maar dat lukte helaas niet, omdat Spotify niet zo gewend is. Ik ga het even goed maken. Nog niet zo lang geleden... klonk op het hoekje van het plein. Bij storm, bij wind en altijd hetzelfde refrein. En ieder die het hoorde, die floot of zong het wijsje mee. Met die accordeon brak er een beetje zon door de donkere wolken heen. Oude man, met je accordeon Een oude man die ik daar zie. Zijn liedje is gebleven, soms hoor ik frasen van het refrein. Maar die accordeon waarmee het eens begon, kwam nooit meer op het plein. Oude man, met je je nog eens horen kon. Als jij speelt, maak je mijn hart zo blij. je man, toen speel nog eens. Amusementkalender januari-februari. De 31ste, de rommelmarkt in Theater de Krocht van 10 tot 4 uur. Ook de 31ste, de 10.000 stappenwandeling, verzamelpunt... Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10 uur. En ook de 31ste, muziek op zondagmiddag. Studio Antoni, Oosterparkstraat 44, aanvang 4 uur. Februari de 5e, stand-up jazz. Matchard Cambridge Quartet in de Grand Café XL aanvang om half negen s'avonds. De zesde Hollandse avond, live muziek met onder andere Yves Berendsen, Williams Pub aanvang om 8 uur s'avonds. De zevende Kindercarnival, Theater de Krocht van 2 tot 5. En de zevende Comedy Night, de open mic in restaurant App en Vloed, Amsterdam Beach Hotel, aanvang om 8 uur s avonds. van de week Woorden vangen. Ralph Waldo Emerson zei ooit... Luister naar het gezang van de vogel... zonder te proberen het in woorden te vangen. Zo'n waarheid. Wees daar waar je bent. Echt luisteren zou je weg kunnen laten drijven. Toch zijn er mensen die zo mooi, zo puur kunnen schrijven over momentopnames... die voor velen al voorbij zijn voordat ze het ontdekken de vraagstukken, de mijmeringen... een verhalende manier om gedachten in beelden te vangen misschien. Daniel Meeson ontroerde mij verrassend in zijn De Pianostemmer. Je denkt, wat een ongewone titel. En dat klopt. Ongewoon, zodat je het niet snel vergeet. Het gaat over een pianostemmer die voor een speciale missie naar Myanmar wordt gestuurd. Vreemde combi zou je denken, maar het is een prachtboek. Juist over zijn reis naar Myanmar toe en de betovering die hij weet op te roepen over het 19e eeuwse Burmeese landschap en haar cultuur. En de uitdaging om juist daar een piano te vervoeren. Hoe bedenk je zoiets? Hoe bedenk je deze combinatie? De zingende olifant heeft voor mij zo'n extra dimensie gekregen. Muziek moet, om harmonie te scheppen. Eerst die onderzoeken. Een opbouwende spanning, juist in tegenstelling tot de militaire aanvallen. Het is de filosofie achter het verhaal, met een overdonderende liefde, waarbij het niet alleen over haar gaat. Maar zwijgen doe je bij De Oude Man en de Zee van Ernst Hemingway. 110 pagina's bekroonde tekst over één voorval. Het vangen van een ultieme marlijn, wat een kunst op zich al is. Hoe is het mogelijk om zoveel te schrijven over tegenslag, diepgang, gevoel, uitputting en de kracht van geloven in jezelf, ondanks bespotting. Een meesterwerk in de literatuurgeschiedenis. Je moet in het verhaal blijven, anders raak je het kwijt. Als je het uitdiept, begrijp je pas waarom. Voorbeelden waar ik, grappig genoeg, direct aan moest denken bij bovengenoemde gezegden. Soms is het zo mooi om woorden weg te laten. Maar soms is het juist zo mooi om ze in vol ornaat te vangen. Als een pleister op het oor.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 schokstriller in Cinema Nostalgie. Dinsdag 2 februari opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur haar deuren. Deze keer wederom voor een Hitchcock-thriller. The Lady Vanishes. Met in de hoofdrollen Michael Radcliffe, Margaret Lockwood, Paul Lucas en Cecile Parker. Ontvangst met koffie en thee en cake is vanaf 1 uur... en de film begint om half 2. De kosten zijn 7 euro voor de film, koffie en toeslag... inclusief vervoer met de belbus. Zonder belbus 6 euro. Opgeven voor de belbus kan bij Pluspunt, telefoonnummer 5717373. Losse kaarten, zonder belbus, zijn op de dag zelf te koop bij de kassa van Circus Zandvoort. Co en Leoke Luiks zijn aanwezig om u te helpen bij de instap in de lift en of naar de stoel. Welke boeken hebben de wereld veranderd? Het Achterhuis. In haar dagboek rept Anna Frank met geen woord over de gruweldaden van de nazi's. Toch heeft het Achterhuis meer gedaan voor onze bewustwording van de gevolgen van de holocaust dan welk ander boek ook. In de vernietigingskampen van de nazi's zijn 6 miljoen Joden omgekomen. Dat is schokkend, maar het blijft een abstract getal. Het dagboek van Anne Frank gaf een stem aan één van die 6 miljoen slachtoffers. Anna had je buurmeisje kunnen zijn. Met dezelfde dromen en worstelingen. Een talentvolle en intelligente puber die openhartig schrijft over de oplopende spanningen tussen mensen die noodgedwongen op elkaars lip zitten. Over de strubbelingen met haar moeder en haar opkomende liefde voor Peter, een van de andere onderduikers in het achterhuis. Het is het meisje dat later vast een beroemde schrijfster was geworden, maar dat nooit ouder werd dan 15 jaar. Anne was nog maar net 13 toen ze in 1942 onderdook in het achterhuis achter het bedrijf van haar vader Otto Frank aan de Prinsengracht. De deur tussen voor- en achterhuis zat verborgen achter een boekenkast. 69 jaar na haar dood in 1945 in concentratiekamp Bergen-Belsen... bezoeken jaarlijks nog meer dan een miljoen bezoekers het Anne Frankhuis in Amsterdam. Het Achterhuis is het meest vertaalde Nederlandstalige boek ooit. Wereldwijd hebben tientallen miljoenen het gelezen. shovels was a humming. Till one day my brother failed to come home. shift with no reason. Then the shaft was soon shut and my work it was cut, and the fire. as long as I waited for the sun. Kom je ook eten? Nu op maandag en donderdag. Zin in een gezellige avond met prima eten? Activiteiten begeleiders kok Jos op maandag en Ron op donderdag... geassisteerd door enkele bewoners van het RIWB en Nieuw Unicum... bereiden een heerlijke maaltijd voor u. Men heeft geen paste plaats, zodat men af en toe naast een ander komt te zitten... om de gesprekstof te variëren. Als iedereen voorzien is van een maaltijd, schuift de keukenbrigade ook aan. De kosten van de maaltijd zijn 57 per persoon. Dit is inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. Er zijn ook een paar plaatsen vrij op donderdag. U dient te reserveren voor de maaltijd. Dit kan tot, tot de woensdag of de vrijdagmiddag ervoor tot 4 uur. U kunt zich aanmelden bij de balie van Pluspunt. Flemmingstraat 55 te Zandvoort. Telefoonnummer 5740330. Afzeggen kan tot maandag of donderdagochtend tot 10 uur. I walked down the street like a good girl should. He followed me down the street like I knew he would. Because a guy is a guy. So listen and I'll tell you what this fella did to me. I walked to my house like a good girl should. He followed me to my house like I knew he would. Because a guy is a guy wherever he may be. So listen while I tell you what this fella did to me. I never saw the boy before, so nothing could be sillier at closer range, his face was strange, but his manner was familiar. So I walked up the stairs like a good girl should. He followed me up the stairs like I knew he would, because a guy is a guy wherever he may be. So listen and should. He stopped at my door like I knew he would, because a guy is a guy wherever he may be. So listen while I tell you what this fella did to me. He asked me for a good night kiss. I said it's still good day. I would have told him more, except his lips got talk to Mama like a good girl should, and Ma talk remember remember remember remember remember this dance dance on little girl in the arms of someone new as you dance as you twirl my heart dances with you Dance, dance, our little girl.